Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel doen duizenden mensen mee aan een klimaatmars. Ruim 80 organisaties hebben de demonstratie georganiseerd. Volgens de deelnemers was er de afgelopen tijd niet genoeg aandacht voor het klimaat. Waarom vandaag? Wel, we staan hier omdat protesten protest en op straat komen werkt. En vooral omdat de urgentie is nog nooit zo hoog geweest. Deze zomer, de overstromingen, de klimaatcrisis is eigenlijk genadeloos onze huiskamers binnengerold en heeft dodelijke slachtoffers gemaakt. En wat gebeurt gebeurt ondertussen? De politiek staat als ramptoeristen te kijken en steekt absoluut niet genoeg de handen uit de mouwen. Dus daarom staan wij hier. Er lopen ongeveer 25.000 mensen mee. Het ROC in Den Haag gaat identiteitsbewijzen van medewerkers en studenten vergoeden na een grote hack eind deze zomer. De hackers hebben de gestolen gegevens online gezet toen ze geen losgeld kregen. Max Verstappen heeft de leiding in het WK-klassement weer overgenomen van concurrent Lewis Hamilton. Verstappen eindigde op de Grand Prix van Turkije op een tweede plaats. Hamilton werd vijfde. Valtteri Bottas won de race. Verstappen staat nu zes punten voor op Hamilton. De volgende race is in Amerika over twee weken. De marathon van Eindhoven is gewonnen door Silas To uit Kenia. Niet alleen een bijzondere dag voor hem, maar ook voor Mieke van 79. Zij reikt al 30 jaar de medailles uit aan de lopers. Medaille moederke wordt ze wel genoemd. En dat zijn een boel medailles. Daar kan ik niet meer tellen. <laughs> Zoveel. Er zijn er zoveel. Duizenden, duizenden, honderdduizenden. Wat is er zo leuk aan om hier eh, mee te doen met die marathon in Eindhoven als vrijwilliger? Erbij zijn en eh, de mensen die hier voorbij zien komen, die allemaal even vrolijk zijn, die het gehaald hebben. De marathon in Eindhoven was best bijzonder. Het was voor het eerst in twee jaar dat er in Nederland weer een grote stadsmarathon was.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 Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed het licht was al lang rood en je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restje zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pet geef, kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Het is altijd de feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plankt die Mary door de week. Je wil niet weten wat hij in het weekend race. Smokelspannen, een blazer. Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber. Rijdt daar hard, wel eens een bal gepakt. Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt. Duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven, grap. Ik heb die bom ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle op de mond Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op mijn kon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon hey René, kom mee.